Morgen houdt het kabinet crisisberaad en daarna is er een extra ministerraad. Daarin worden definitief knopen doorgehakt over een strenger pakket met coronamaatregelen het kabinet stelt een nationaal coördinator antisemitismebestrijding aan... om discriminatie, bedreiging en intimidatie van Joden aan te pakken. Volgens minister Grapperhaus wordt antisemitisme steeds zichtbaarder door corona en economische tegenspoed. Die zouden een voedingsbodem zijn voor complottheorieën. In Wit-Rusland zijn bij de wekelijkse protestmars tegen president Lukashenko honderden demonstranten gearresteerd. In totaal zijn er in de afgelopen maanden al zo'n 20 à 30.000 mensen opgepakt. Veel Wit-Russen pikken het niet dat Lukashenko de verkiezingswinst van augustus opeiste, terwijl er massaal op oppositieleider Tiganovskaya zou zijn gestemd. Eerst werden grote marsen in het centrum van de hoofdstad Minsk georganiseerd... maar de afgelopen weken verspreidden betogers zich over kleine demonstraties in de buitenwijken... waardoor het door de veiligheidsdiensten lastiger is om grip erop te krijgen. En in heel Polen is weer gedemonstreerd tegen de voorgenomen inperking van het abortusrecht. Het protest viel samen met de jaarlijkse herdenking van de staat van beleg uit 1981. Dat werd afgekondigd door de toenmalige communistische regering. Vanmiddag proberen een paar honderd mensen op te trekken naar het huis van Jaroslav Kaczynski van de regerende PIS-partij, maar de oproerpolitie hield dat tegen. Het weer vanavond is bewolkt en valt er af en toe regen. Vannacht regent het op meer plaatsen, maar koud wordt het niet. Morgenochtend eerst nog wat regen, later klaart het in het westen soms even op. En het is met 10 tot 12 graden vrij warm voor de tijd van het jaar.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 Dat is een, eh, ja, een club muzikanten die het nieuwe album Floating on Clouds heeft gemaakt. Via Amazon.com is dat allemaal te krijgen. Daarna, en, eh, en daar ben ik best wel trots op, een nieuw album van Christel Veraard. Deze mevrouw is eh, een Nederlandse. Um, woont al twintig jaar of langer eh, in het buitenland. Ehm, momenteel dacht ik ergens in de Verenigde Staten. En haar nieuwste album is Pleiades. Christel die gaat volgende week... Dan hebben wij het kerstprogramma. Peaceful Radio kerstprogramma. Um, die gaat het dan eh, beginnen met Ave Maria. En daar zit een verhaal aan vast. Aan, eh, en dat heeft ze me doorgemaild. Ik heb het zelf nog niet gelezen, maar dat wordt vast eh, heel vrij. Volgend jaar 2021 hoop ik met Christel een, een interview op te nemen. Exclusief voor ZFM. Goed, we hebben natuurlijk nog andere werkjes. Eh, we gaan natuurlijk in die kerst weer door, met name met het label AD Music. Ja, daar zou je het eigenlijk niet zo snel van verwachten, want dat is een, eh, een label waar veel elektronische muziek wordt gemaakt. Maar toch hebben eh, ze in, ehm, ik dacht in 2014 of zo, 14, 15, het label Christmas AD The First Snow hebben ze gemaakt. Nou, wij draaien vandaag van Agillo White Christmas en zo zit het kerstmuziek al een beetje door de programma, ook dit programma, een beetje heen geweven. Nog aandacht voor ehm, de dames en heren van Spirit Wise. En die, eh, dan hebben we het over eh, albums van de familie Kaur. En Nirjan Kaur. En eens even kijken, waar we er nog geen ergens rondlopen. Nou, die komt in het volgende uur.